Annette Schut met het NOS Journaal. Volgens het Israëlische leger zijn vanuit Iran raketten gelanceerd op verschillende steden in het land. Daarbij zouden volgens een hulporganisatie drie mensen zijn omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond. Eerder vannacht kwamen al berichten over explosies in Tel Aviv en Jeruzalem. En afgelopen avond voerde Iran ook aanvallen uit. Daarbij zouden vijf mensen omgekomen zijn. Ondertussen blijft ook Israël aanvallen uitvoeren op de Iraanse hoofdstad Teheran zou opnieuw om plekken gaan die gelinkt worden aan het Iraanse nucleaire programma. Ook het ministerie van Defensie zou zijn geraakt. Honderdduizenden Amerikanen zijn de straat op om te protesteren tegen president Trump. De demonstraties worden gehouden onder het thema No Kings... om te benadrukken dat niemand boven de wet staat, ook de president niet. De demonstraties zijn de grootste tegen Trump sinds hij voor de tweede keer president is. In Los Angeles liepen de protesten uit de hand. Volgens de politie gooiden actievoerders met vuurwerk en flessen naar de politie. Agenten probeerden demonstranten uiteen te drijven met rookbommen en traangas. Kickbokser Rico Verhoeven heeft voor de dertiende keer met succes zijn wereldtitel verdedigd. De Brabantse kickbokser was afgelopen avond in Rotterdam te sterk voor de Rus Artem Fakitov. Na vijf rondes werd Verhoeven door de jury unaniem als winnaar aangewezen. Meer dan 12.000 kickboxliefhebbers waren afgereisd naar Rotterdam... om Verhoeven daar in actie te zien.